Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Duizenden ouders die onterecht als fraudeur waren aangemerkt in de kinderopvangaffaire... maar geen betalingsregeling kregen... kunnen nu toch aanspraak maken op compensatie. Het gaat om ouders met bijvoorbeeld een kwijtgeraakt bonnetje... of een verkeerd ingevuld formulier. De Belastingdienst oordeelde eerder dat ze niet in aanmerking kwamen voor een regeling. Velen kwamen daardoor in financiële problemen. Na verzet van SP-Kamerlid Renske Leijten heeft het kabinet nu besloten... dat ook deze groep recht heeft op een extra schadevergoeding... van 30 van het totaalbedrag. Wopke Hoekstra is niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Volgens Hoekstra is hij meer een bestuurder dan een beroepspoliticus. Hoekstra werd genoemd als mogelijke kandidaat om het CDA te leiden... bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Andere namen die rondgaan zijn minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... en staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken. Noord-Korea stuurt militairen naar twee gedemilitariseerde zones op de grens met Zuid-Korea. Ook worden daar wachttorens gebouwd en komen er weer militaire oefeningen, meldt het Noord-Koreaans staatspersbureau. Het is al dagen onrustig in het grensgebied. Gisteren vernietigde Noord-Korea een ontmoetingsplek voor overleg met Zuid-Korea. Volgens het staatspersbureau is het huidige conflict veroorzaakt door Zuid-Korea... en kan het alleen worden opgelost als de juiste prijs wordt betaald. De Amerikaanse regering wil een boek van ex-veiligheidsadviseur John Bolton verbieden. Het boek zou volgens regeringsbronnen volstaan met geheime informatie. Volgens Boltons advocaat wil de regering Trump voorkomen dat ongemakkelijke details over de chaos en willekeur in het Witte Huis naar buiten komen. En dan het weer. Vandaag is het in het noorden bewolkt, lokaal druilerig. In het zuiden schijnt eerst de zon, later ontstaan pittige regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Ook donderdag is het wisselvallig. Met 20 tot 23 graden is het wat minder warm.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 was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Deep sadness was all we shared. We were scared this affair would leave. said everything It's no fun when you're hunted by the things that you feel.